uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Os aangehouden na het verkeersongeluk... waarbij gisteravond een jongen van 17 op een fatbike om het leven kwam. De man van 36 bestuurde de auto waar de fatbike mee in botsing kwam. Volgens de politie was hij niet onder invloed van drugs of alcohol. Er zat ook een bijrijder in de auto. Die is verhoord, maar zit niet vast. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de Australische deelstaat New South Wales zitten tienduizenden mensen zonder stroom door overstromingen. Naar schatting zijn zo'n 32.000 mensen afgesloten van de buitenwereld. Reddingswerkers kunnen hen moeilijk bereiken. Vijf mensen zijn door de overstromingen om het leven gekomen en honderden huizen zijn onbewoonbaar verklaard. Op de meeste plaatsen is het water inmiddels gezakt, maar hulpdiensten waarschuwen nog wel voor uitdagende weersomstandigheden in de komende dagen. Rusland en Oekraïne hebben nog eens ruim 300 krijgsgevangenen geruild, melden beide landen. Daarmee is de gevangenenruil van duizend mensen voltooid. De gevangenenruil was de enige uitkomst van de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne... die twee, eh, vorige week werden gevoerd in Turkije. Ondertussen gaan de aanvallen door. Afgelopen nacht was de zwaarste Russische luchtaanval in weken. Daarbij vielen zeker twaalf doden, onder meer in de hoofdstad Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In het Gelderse Hattem is afgelopen nacht een voetganger doodgereden. De automobilist reed na het ongeluk door. Het slachtoffer, een man van 33 uit Hattem, werd zwaar gewond op straat gevonden. Hij overleed later in het ziekenhuis. Er zijn twee verdachten van 23 en 26 opgepakt... maar het is nog niet duidelijk of een van hen de bestuurder was. De politie laat weten dat er nog naar zeker één verdachte wordt gezocht. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar ook wolken en buien bij 16 tot 19 graden. Morgen wordt weer een wisselvallige dag met buien en af en toe zon en dan graad of 18.